Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Het internationaal gerechtshof in Den Haag oordeelde eerder vandaag dat Israël moet stoppen met de gevechten in Rafah in de Gazastrook. EU-buitenlandcoördinator Borrell zegt dat de uitspraak een dilemma is voor de Europese Unie. We will have to choose between our support to the international institution and the rule of law or our support to Israel. And both things is going to be quite difficult to make compatible. Europa moet dus kiezen tussen de internationale rechtsorde of het steunen van Israël. Nederland zegt de uitspraak van het gerechtshof te respecteren. Israël zei vooraf dat het een eventuele veroordeling zou negeren. Oplichters slaan geregeld toe bij online bank Bunk. Via nepberichten kunnen ze er tienduizenden euro stelen... blijkt uit onderzoek van de NOS en NRC. Bunk zou minder goed beveiligd zijn vergeleken met andere banken. Volgens Bunk zelf heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Voor het eerst is in Nederland een metoposaurus te zien. Het uitgestorven dier wordt tentoongesteld in het Oertijdmuseum in Bokstel. Onderzoekers van het museum hielpen met het prepareren van het dier... Eh, waar, waarvan de botten in Polen werden gevonden. De amfibie was bijna 3 meter groot en leefde 220 miljoen jaar geleden. Regisseur Rudolf Spoor is overleden. Hij werkte voor de NOS en maakte tientallen bekende uitzendingen. Zo legde hij De Traan van Maxima vast in 2002. En zijn eerste grootste klus was in de jaren 60 toen de NOS de maanlanding uitzond. De Lunar is geland. Tranquility Base here. The Eagle has landed. De eerste mensen zijn op de maan. Vijftig jaar later zei de regisseur er dit over in podcast De Dag. Wij hebben dit mee mogen maken. En ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. als je vanavond naar buiten kijkt, je ziet de maan bijna volle maan. Hebben wij wel meegemaakt dat daar op een gegeven ogenblik de eerste mensen hebben gelopen 50 jaar geleden. Rudolf Spoor was 85 jaar oud. Het weer, op veel plaatsen wat buien, ook vannacht. Morgen begint de dag met regen in het noorden en uiteindelijk wordt het zo'n 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 I'm faded right now. Yeah, done dancing on couches. Girl, bring that ass through the crowd. Pop it up one time. Bring it back down. I'm trying to see what you made of. Okay, show me that bounce. Show me that bounce. Show me that bounce. Show me that bounce. Show me that bounce. trying to see what you made of. Okay, show me that bounce. Okay, show me that bounce. see what you made of. Okay, show me that bounce. do used to realize you're better on your own It's a side effect of love to want it all You can't get enough until the fear is gone It's the side effect of love Just to realize you're better eyes. I don't care. I am in disguise. Don't need you tonight. I don't care. Why do you look so confused? I know what you didn't do. You still wanna play your games. I am wiser. I have changed. Yeah, out the joke's on you. It's a side effect control Just to realize you're better on your own It's a side effect of love To want it all You can't get enough until the fear is gone It's a side effect of love Just to realize you're better on your own It's a side effect of love To want it all You can't get enough when you love to want it all, you can not get enough. Throw a cake in your face. Shake the ground, stop your feet. Jump in a pool 16 feet deep. Start a march see who get tossed. Show me it's deep, show me you the boss. Half time, wait a minute. Let me put some, put some boom in it. When you get pushed, don't ask who did it. Fight back, revenge, just go get it. Welcome to the Playhouse Bastards. Steve and Shack, Playhouse Masters. Stop, drop, then bring your hands to the top. Turn your wrist up and shoot a jump shot. Follow through, then you won't get blocked. Move to the left, move to the right. Be about to jump all night. Be about to jump all night. Be about to jump all night.